Die moet het land gaan besturen als de rest van het kabinet omkomt bij een aanslag of ramp. Het kabinet kondigde vorig jaar al aan dat er een designated survivor zou komen... naar Amerikaans voorbeeld. Minister Blok is die dag in Straatsburg voor kennismakingsgesprekken met de nieuwe Europarlementariërs. Verwacht werd dat hij in een zwaar beveiligde bunker zou schuilen... zoals in de Amerikaanse Netflix-serie, maar dat gebeurt dus niet. De kwaliteit van de Nederlandse drinkwatervoorziening gaat achteruit. Volgens kennisinstituut KWR moet het water steeds dieper uit de grond worden gepompt... en er zitten steeds meer vervuilende stoffen in. Uit grondwater wordt ruim de helft van het kraanwater gewonnen. Ook met het oppervlaktewater, waar 40% van het drinkwater vandaan komt, is het niet goed gesteld. Doordat daar veel chemische stoffen en medicijnresten in terechtkomen... raakt ook het oppervlaktewater verontreinigd. De Nederlandse marine is begonnen met de hulpverleningsmissie op de Bahama's. Door de orkaan Dorian zijn duizenden mensen dakloos geraakt. Er zijn zeker 50 doden en er worden nog ongeveer 2500 mensen vermist. Gisteren zijn twee Nederlandse marineschepen met zo'n 550 militairen en materieel aangekomen bij het zwaar getroffen eiland Abaco. Militairen zijn met een helikopter over het eiland gevlogen en hebben een ziekenhuis bezocht om te zien aan welke vorm van hulp de meeste behoefte is. Twee Engelse parachutisten zijn in april bijna geraakt door Amerikaanse straaljagers. Uit een net verschenen verslag over het incident blijkt dat twee F-15's met 560 km per uur onder hen doorvlogen. Hoe dicht de parachutisten en de straaljagers bij elkaar waren... kon niet meer worden vastgesteld. Volgens het onderzoek was het een fout van de piloten... die hadden moeten weten dat daar een springplek is. Het weer, eerst op veel plaatsen grijs en in het zuidoosten wat lichte regen.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 that No prescription, honey, when my skies are gray. No popping the pills, no smoking the pills that make me feel okay. You go down easy, baby. I could drink you by the case. You're my pain. is my kind of remedy. You're always up in the fog, you like the hair of the dog when I'm feeling cursed. I don't need no doctor, honey, I don't need no nurse. You have zijn van die nummers, daar word je toch zo vrolijk van. En dat is er eentje van Little Big Town met Painkiller. De vaste luisteraars van Nashville weten het ondertussen wel dat ik altijd wel probeer om een, eh, een bluegrass of een country of een Americana versie te vinden van een pop of een rocknummer.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 Daarin gaan we terug naar 1958 en 1960. Het origineel uit 1958 door Carl Bellew gezongen en de cover van The Browns. Je gaat twee keer luisteren naar Am I That Easy To Forget? Dit is de Nashville Spiegelplaat. You say you found somebody new But that won't stop my loving you I just can't let you walk away Forget the love I have for you Yes, I could find somebody too But I don't want no one but you how can you leave without regret? Am I that easy to forget? Before you leave, be sure you find You want his love much more than mine Cause I'll just say we've never met if I'm that easy to forget Yes, I could find somebody too But I don't want no one but you I couldn't leave without regret You're not that easy to forget Before you leave, be sure you find You want his love much more than mine Cause I'll just say we've never met If I'm that easy to forget. Dit is de Nashville Spiegelplaat. They say you found somebody new But that won't stop just can't let you walk away. Forget the love I have for you. Guess I could find somebody new. But I don't want no one but you.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 Stuur dan even een mailtje naar info@nashvilleradio.nl. Het is tijd geworden weer voor wat oude country uit 1974. Billy Swan met I Can Help en daarna Americana van Rob Beard en Lucy Silvas en Burning Blue. vakantie gezocht. Hey. Nashville Country Radio. 1989 van het gelijknamige album Allison Krauss Union Station met Two Highways. En daarvoor hoorde je de Blue Sky Boys met Poor Boy. Het is tijd geworden weer voor wat country uit Duitsland. 1992 Hanna en Dana en It's Country Time in Germany. De Lichter gaat aus und das gaat geht an. Als eerste zijn die Greyhounds dran. Danach Frank Baum met zijn Pedal Steel und Country Green du den rinner fäller i det hat sie gern am country himmel ein heller Stern vom Astor was vom Elbow bringt und guten Morgen Deutschland singt It's country time in Germany Musik mit Multi-Energie in Bayern an der Waterkant im Ruhrgebiet im Sachsenland die Post geht ab, hier ist wie noch nie time in Germany. Hodgkin swingt und Rockbein hart. Aus Feuerzeugen dann ein mehr. Und Johnny Hill mit seinem Teddybär. Der wilde Western fängt bei Hamburg an. Und Truckstop singen von der Autobahn. Wenn Hunde geht, dann zu guter Letzt. Vom Bus weg, er will ja das Fest. It's country time in Germany. Germany. It's country time in Germany. Musik mit Multi-Energie. In Bayern an der Waterkant, im Ruhrgebiet, im Sachsenland. Die Bus geht ab, jetzt wie noch nie. It's country time in Germany. Het is overal op de wereld wel tijd voor country muziek. We gaan verder met het Spotlight album. De laatste twee nummers van het album Kansea 1 Country van Florida Georgia Line. Daar ga je zo naar luisteren. Achter elkaar naar People Are Different and Talk You Out of It. Dit is het Nashville Spotlight album.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 Dit is het Nashville Spotlight Album. all at your favorite place. It's waiting for us in a bucket on ice. Damn, I didn't think it'd be that easy. Cause now you're getting ready. I'm just sitting here watching TV. Here you come looking like a grown man's dream. Damn, I can't believe, I can't believe. I talked you into slipping down the hall, baby, turning on Switching back and forth for an hour And now you're looking like a line from a Van Draw song I'm looking at that fine little dress you got on Don't get me wrong, girl, I love it Now I just wanna talk you out of it Yeah, as cool as it would be Watching people wonder who you are. Oh, we with a kiss and pretend we just got back from the bar. I talked you into slipping down the hall, baby, turning on. Your playlist you play when you're in the shower. Talked you into taking up our time, making up your mind. Switching back and forth for an hour. And now you're looking like a line from a Van Draw song. I'm looking at that fine little dress you got probably way too loud to hear you laughing. There's a look in your eyes, looks like we ain't leaving now. Girl, I'm so glad, I'm so glad. I talked you into slipping down the hall, baby, Turning on. Your playlist you play when you're in the shower. Talked you into taking up my time, making up your mind from a Van song.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 Uit 2015, Sam Hunt en The House Party. Is toch wel leuk dat deze jongen ooit begonnen is als tekstschrijver voor onder andere Kenny Chesney en Keith Urban. En nu zelf een glansrijke carrière heeft in de countrymuziek. Wie een glansrijke carrière in de countrymuziek had en nog steeds hele mooie nummers op haar naam heeft staan, is Olivia Newton-John uit 1981 alweer If You Love Me, Let Me Know.